uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat morgen vermoedelijk opnieuw bekijken of scholen open kunnen blijven. Er staan gesprekken gepland met organisaties uit het onderwijs... en ook met ziekenhuizen, het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten. Het ligt voor de hand dat het overleg gaat over de vraag of de scholen kunnen open blijven. De medisch specialisten riep het kabinet eerder vandaag op om de scholen te sluiten. De specialisten zijn bang dat kinderen en jongeren het coronavirus wel degelijk kunnen verspreiden. Ook veel ouders maken zich zorgen. Een kwart overweegt hun kind maandag thuis te houden... blijkt uit onderzoek van één Vandaag. Ouders met kinderen op basisscholen... die zijn over het algemeen bezorgder dan ouders met oudere kinderen... Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren er minder rekening mee houden. Bijna de helft gaat gewoon uit dit weekend. En driekwart van de mensen ouder dan 35 onderneemt geen sociale activiteiten. In Spanje is de noodtoestand afgekondigd vanwege het coronavirus. Alle restaurants en cafés sluiten en ook alle niet-essentiële winkels, scholen en universiteiten moeten dicht. Mensen mogen alleen hun huis uit om naar werk te gaan, boodschappen te doen of anderen te verzorgen. De regering wil desnoods het leger inzetten om de maatregelen te handhaven. In Spanje zijn er in één dag meer dan 1500 besmettingen bijgekomen. De Nederlandse reissector die heeft vanwege alle reisbeperkingen wereldwijd een speciale coronavoucher in het leven geroepen. Mensen kunnen die krijgen als hun reis niet doorgaat. Met de voucher kunnen ze die op een later moment alsnog verzilveren voor hun vakantie. Reisorganisatie Corendon besloot vandaag om alle reizen tot het einde van de maand te annuleren vanwege het virus. Dat treft naar schatting 30.000 mensen. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt. Het blijft wel bijna overal droog. Het koelt af tot minimaal 6 graden. Morgen overwegend bewolkt. Soms even ruimte voor de zon en het blijft droog. Het wordt dan 12 tot lokaal zelfs 15 graden.